met het NOS Journaal. Venezuela heeft woedend gereageerd op het bericht van president Trump. Hij schreef gisteren dat het luchtruim boven Venezuela als gesloten moet worden beschouwd. Venezuela noemt dat een koloniaal dreigement. Wat Trump ermee wil bereiken is nog altijd niet duidelijk. Eerder deze week dreigde hij wel met aanvallen op het land om drugsmokkelaars te stoppen. In Utrecht zijn gisteren twee klimaatactivisten opgepakt. Ze voerden actie tegen Black Friday, in winkelcentrum Hoog hadden ze voor een winkel een pot zwarte verf op de grond leeg gegooid. En bij andere winkels werd boterzuur naar binnen gegooid. Dat is een stinkende stof die lang in de lucht blijft hangen. Uiteindelijk zijn de twee activisten opgepakt voor vernieling. In het dorp Achtmaal in Brabant is gisteren een jongen van 13 overleden... nadat hij met zijn crossmotor tegen een trekker was gebotst. Hij raakte daarbij zwaar gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de jongen van 13 later overleden. De politie doet nog onderzoek om te achterhalen hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. In Frankrijk is de radicaal-rechtse politicus Jordan Bardella tijdens een signeersessie bekogeld met een ei. Hij was gisteren in het zuidwesten van Frankrijk zijn nieuwe boek aan het promoten. Toen volgens Franse media een man van 74 binnenkwam lopen met een ei. Hij sloeg het vervolgens stuk op het hoofd van Bardella. De man is aangehouden en Bardella heeft aangifte gedaan. Hij raakte niet gewond. Badela is de leider van het Rassemblement Nationaal en daarmee de opvolger van Marine Le Pen. Zij werd dit jaar veroordeeld voor fraude met subsidies. Eerder deze week werd er ook al mail over Bardela gegooid. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en een graad of 6. Overdag is het ook vaak droog, met af en toe zon. Alleen aan de kust kan soms nog een bui dan vallen.